Toen ik op safari was in donker Afrika, stond ik plotseling voor een leeuw. Ik schrok me helemaal naar. Iedereen ging op de loop, ik denk het moet gebeuren. Ik denk de leeuw, dan vrit me op, maar dit was waar ik heuren. Mama, waar is mijn pils? Mijn pilsje ben ik kwijt. Papa, waar is mijn pils? Mijn pilsje ben ik kwijt. Heeft niemand aan mijn pils gezien? Ik lust er wel een stuk op die. Ondanks de grote hitte bleef ik in Afrika en trof ik door een inboorling, uur naam was Mamika. Binnen veertien dagen was ik met haar getrouwd, maar op de bruiloft door was gebier dat u je dan niet gebrouwd. Hey, mama, wat is mijn pils? Mijn pilsje